4 uur. Moutscheurs met het NWS Journaal. kent verschillende mensen opgepakt in verband met een reeks overvallen... op toeristen rondom de luchthaven van Johannesburg. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. Drie weken geleden werd nog een groep van 36 Nederlanders overvallen. Ze waren net aangekomen en zaten in de bus naar het hotel. De daders namen onder meer bagage en geld mee. Of de opgepakte verdachten iets te maken hadden met deze overval is niet duidelijk. In Vaas in Gelderland is open TBC uitgebroken. Volgens Omroep Gelderland gaat het om 20 gevallen, vooral in Vaassen, maar ook enkel in Apeldoorn en ook buiten Gelderland. Open TBC besmettelijk via hoesten en niezen en de GGD onderzoekt daarom of er meer mensen besmet zijn geraakt. Het is niet bekend waar en wanneer de patiënten de besmetting opliepen. Drie meisjes die een naaktfoto van een 14-jarige jongen uit Enschede hebben verspreid... worden niet vervolgd. De jongen pleegde kort na de verspreiding van de foto zelfmoord. De drie worden niet vervolgd, maar moeten zich de komende twee jaar wel aan bepaalde voorwaarden houden. Wat die voorwaarden zijn, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen, omdat de meisjes minderjarig zijn. Bij bosbranden in Portugal zijn zeker 31 mensen omgekomen. De branden woeden sinds gisteren, vooral in het midden van het land. Er zijn nu meer dan 60 brandhaarden. 15 daarvan bedreigen huizen. De regering houdt er rekening mee dat sommige branden zijn aangestoken. Het is op dit moment gordroog in het midden van Portugal. In de Spaanse regio Galicië zijn tot nu toe vier mensen omgekomen door bosbranden. Het weer op de meeste plaatsen is het zonnig en droog. Het is 22 tot lokaal 26 graden. Inmiddels is het officieel de warmste 16e oktober sinds het begin van de metingen in 1901. In de beeld is een temperatuur van 21,5 graad gemeten.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 This makes me feel good. good. when I feel good, I sing, sing. of the joy it brings.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 再三。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 sweet.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 ik maar één Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, op 106.9 CFFM Just stop your crying, it's a sign of the time